9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het handelsconflict met China voert president Trump de druk verder op. Vanaf vrijdag gaan de importtarieven voor bepaalde producten uit China omhoog van 10% naar 25%. Bovendien geldt dat tarief dan ook voor de producten die nu nog niet worden belast. Dat is voor zo'n 325 miljard dollar. Op Twitter zegt Trump dat hij met de maatregelen komt omdat het overleg met China te langzaam gaat. Bij de brand in een Aeroflot-vliegtuig op een vliegveld bij Moskou zijn 13 mensen omgekomen. Het aantal gewonden is nog onduidelijk. Het vliegtuig maakte een noodlanding. Niet duidelijk is of toen al brand was uitgebroken. Op beelden op sociale media is te zien dat bij de landing een groot deel van het vliegtuig in brand staat. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend. In Amsterdam is het 5 mei-concert op de Amstel aan de gang... in tegenwoordigheid van leden van het Koninklijk Huis. De bevrijdingsfestivals in het hele land lijken ondanks de kou vandaag goed te worden bezocht. In Wageningen was een officiële herdenking van de bevrijding in 1945... want daar werd de capitulatie van Duitsland getekend. Bij het bevrijdingsdefilé daarna waren ruim 1400 oorlogsveteranen aanwezig. Drie Belgische vakbonden hebben besloten om bussen niet meer te laten stoppen bij het station Brussel-Noord. Op dat station bivakeren daklozen en migranten en de chauffeurs klagen over onhygiënische en onveilige omstandigheden. In november werd het station ook al een week gemeden. Toen werd de halte na maatregelen weer in gebruik genomen. En Ajax heeft voor de negentiende keer de KNVB-beker gewonnen. In de wedstrijd in de Kuip tegen Willem II werd het 4-0 na een ruststand van 2-0. Het weer, geleidelijk minder kans op een bui. Het koelt af tot rond het vriespunt in het binnenland en 5 graden vlak bij zee.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 En dat doen we met het nieuwe album van Shampoo en zijn, en dat heet Lilac Skies. Lilac Skies. En natuurlijk nog veel andere eh, artiesten, waaronder nogal wat Nederlandse artiesten. Ehm, ja, je hebt uh, in het vorige uur twee keer Lenny Koer kunnen horen. Eh, wat spirituele albums gemaakt. Ehm, in ieder geval spirituele teksten. dit uur ook, komt ze ook nog even langs. Ik dacht met het album Quo Vadis. Uh, Ellen Eskenazi, een swingende Amsterdammer met Brainscapes. En die maakte destijds ook onderdeel uit van de Third Force dat allemaal natuurlijk in dit programma Peaceful Radio.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 Here's a track from my latest CD called Even for a Moment. Hi, this is Greyhawk, a peaceful radio artist. Please visit my website at deepspacedisc.com. Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. Hi, this is James Asher, and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. The universe operates through dynamic exchange. Nothing is static. Your body is in dynamic and constant exchange with the body of the universe. Your mind is dynamically interacting with the mind of the cosmos. Your energy is an expression of cosmic energy. The flow of life is nothing other than the harmonious interaction of the elements and forces that structure the field of existence. This harmonious interaction of elements and forces in your life operates as the law of giving and receiving. Giving and receiving are different aspects of the flow of energy in the universe. And in our willingness to give that which we seek, we keep the abundance of the universe circulating in our own lives. Every relationship is one of give and take. Giving creates receiving, and receiving creates giving. The more you give, the more you will receive because you will keep the abundance of the universe circulating in your life. It is your intention behind the giving and receiving that is the most important thing. The intention should always be to create happiness for the giver and receiver. Happiness, Happiness, Practicing the law of giving and receiving is actually very easy. If you want joy, give joy to others. If you want love, learn to give love to others.